Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een volgende pandemie moet Nederland beter voorbereid zijn. Het kabinet wil extra geld naar de GGD'en. Ook willen ze dat medicijnen en vaccins dichter bij huis worden gemaakt. Zorgminister Kuipers zegt tegen RTL Nieuws dat er zomaar een nieuwe pandemie kan komen... en dat we daarop voorbereid moeten zijn. Het helpt als er dan beter wordt samengewerkt. Bijvoorbeeld tussen IC's en ziekenhuizen, maar ook tussen verpleeghuizen, huisartsen en de uitvaartsector. De politie in Duitsland heeft een groep mannen opgepakt... omdat die van plan zouden zijn geweest om de coronaminister te ontvoeren... en de regering omver te werpen. De vier verdachten bespraken hun plannen in een groep op Telegram... zegt correspondent Charlotte Waaiers. De politie volgde die groep ook en die zag dat die plannen steeds concreter werden... dat ze ook wapens wilden kopen. En toen heeft de politie een val opgezet. Die heeft dus zelf een, een verkoop georganiseerd. En op het moment dat die mensen zich melden om die wapens te kopen... dus twee Kalashnikovs en nog een aantal geweren... Eh, hebben ze een aantal mensen opgepakt. Niet iedereen zit achter de tralies. In totaal zou de groep uit 12 mensen bestaan. Studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen zijn boos. Op de campus in Arnhem mag sinds kort pas vanaf 4 uur s middags een biertje worden getapt. Terwijl dat altijd een uur eerder was. En daarom zijn ze nu een petitie gestart. Bij ons zijn de meeste lessen tussen 2 eh, en 3 afgelopen. En daarna willen de studenten graag een drankje doen. En dan komen ze lekker met een groep bij ons. En daar ontmoeten ze mensen van andere opleidingen. En hier ontstaan dus sociale contacten die je ehm, kunt gebruiken in de rest van je leven. Want die ontstaan hier gewoon. Maar als de tap dicht blijft, dan gaan de studenten gewoon naar huis. De hogeschool wil graag dat het studeerklimaat gezond blijft voor de leerlingen. Maar dat is volgens de initiatiefnemer nergens voor nodig. Wij vinden daarbij ook dat eh, studenten zelf de verantwoordelijkheid hebben om te kiezen tussen een biertje of een alcoholvrij alternatief. Uh, ja, door dit ehm, besluit, wordt dat gewoon dat die eigen verantwoordelijkheid gewoon ondermijnd. Daarnaast loopt het studentencafé ook geld mis. Dat proberen ze nu te fixen door een alcoholvrij happy hour tussen 3 en 4 te houden. Het weer nog, veel zon, maar in het binnenland ook wat wolken. Het blijft op de meeste plekken droog met 15 graden in Friesland en 20 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat 8 kilometer file tussen Vinkenveen en Maarsen. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelofarensveen 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Utrecht Almere tussen Beeldhoven en Knoop het Eemnes 4 kilometer file. 3 kilometer op de N99 Den Helder Den Oever bij afrit Anna Palona. En op de N208 Sassenheim Haarlem weer een file naar de Bolle tussen Lisse en de N207 een kwartier vertraging.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 De Rekenkamer zegt dat er tussen instanties vooral over fraude wordt vergaderd, zonder dat er veel gebeurt. De vroegere commandant van een beruchte gevangenis in Afghanistan is in Den Haag veroordeeld tot 12 jaar cel. De man woont al 20 jaar in Nederland. Vorige maand hebben meer dan 80 Russen in Nederland asiel aangevraagd. En dat is meer dan vier keer zoveel als normaal in een maand. Het weer zonnig, in het binnenland wat stapelwolken en langs de oostgrens is er kans op een bui.